Volgens advocaten van het bedrijf is er wel geld betaald aan de chauffeurs, maar was dat een onkostenvergoeding. De vijf chauffeurs vervoerden in 2006 chemisch afval dat door de Probo Koala naar Ivoorkust was gebracht. Het schip was door Trafigura ingehuurd. De chauffeurs zeggen dat ze in ruil voor geld valse verklaringen hebben ondertekend. Volgens Nova en de Volkskrant zouden ze hebben verzwegen dat ze ziek waren geworden na het transport. In 2006 ontstond internationale ophef toen omwonenden van stortplaatsen in Ivoorkust zich ziek melden nadat er afval uit de koala was gestort. In Mexico hebben archeologen mogelijk een van de oudste graftombes van Midden-Amerika gevonden. De tombe ligt in de zuidelijke deelstaat Chiapas en is naar schatting 2700 jaar oud. Dat is volgens archeologen duizend jaar ouder dan de graven van de Maya's. De graftombe is ongeveer 12 vierkante meter groot en bevindt zich in een kleine piramide waarop een tempeltje is gebouwd. Archeologen vermoeden dat het een graf van een edelman is. Bij luchtvaartmaatschappij British Airways wordt de komende dag niet gestaakt. Het Britse Hooggerechtshof heeft de staking verboden omdat die onwettig is. Cabinepersoneel wilde vijf dagen het werk neerleggen. Ze willen meer salaris en betere werkroosters. Ondanks dat de staking niet doorgaat, wordt er minder gevlogen. BA had uit voorzorg de vluchtschema's uitgedund. Bij het opgraven van een Duitse bommenwerper bij Utrecht zijn twee bommen gevonden van 250 kilo. De bommenwerper stortte 70 jaar geleden neer in een weiland in de Meren. Het toestel, een Junkers U-88, wordt opgegraven omdat op die plek een sportpark komt. Mogelijk liggen er nog meer bommen. Ook bestaat de kans dat er nog een omgekomen lid van de bemanning aan boord is. Tot besluit nog het weer. Helder. Het wordt minimaal 4 graden en er is kans op een mistbank.